Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de Libische stad Sirte zijn opnieuw felle gevechten geweest... tussen regeringsgezinde milities en strijders van IS. De gevechten volgen op de verovering woensdag van een congrescentrum... dat IS gebruikte als commandopost. Sirte viel in juni vorig jaar in handen van de terreurorganisatie. Twee maanden geleden begonnen milities een offensief... om IS uit de stad te verdrijven. Sinds kort worden ze daarbij geholpen door Amerikaanse luchtaanvallen. Bij de gevechten zijn in de afgelopen weken honderden militieleden omgekomen. Hoeveel IS-strijders werden gedood is niet duidelijk. In de Thaise kustplaats Hua Hin zijn twee bommen ontploft... waarbij zeker één dode is gevallen. Er zijn ook twintig gewonden, onder wie enkele buitenlandse toeristen. Een Nederlandse vrouw van 23 raakte licht gewond. De bommen waren verstopt in twee plantenbakken en ontploften kort na elkaar. Hillary Clinton heeft ambitieuze plannen gepresenteerd... voor banengroei in de Verenigde Staten... Als ze in november wordt gekozen tot president... wil ze miljarden investeren in infrastructuur, scholen en watervoorziening. Dat zei ze in een toespraak in Michigan. Voor kleine bedrijven moet er een versimpeling van de belastingen komen... zodat ondernemers zich meer op hun werk en innovatie kunnen richten, zei Clinton. De grootverdieners wil ze juist extra belasten. Een Groenlandse haai die vier jaar geleden dood werd aangetroffen in het Poolgebied... is mogelijk het oudste gewervelde dier dat ooit heeft geleefd. Deense wetenschappers hebben vastgesteld dat de haai ongeveer 400 jaar oud moet zijn geweest. Dier werd waarschijnlijk geboren rond 1620. Ze publiceren erover in het wetenschappelijk blad Science. De leeftijd is vastgesteld aan de hand van een techniek waarbij het weefsel van de ogen van 28 dode Groenlandse haaien werd onderzocht.